Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De politiecel in Beverwijk is te wijten aan hartfalen. Dat heeft onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut uitgewezen. Over de dood van de man van 22 uit Heemskerk ontstond veel ophef, vooral in Turkije. Onder andere zijn ouders zeiden dat hij door de politie was mishandeld. De man was aangehouden in een snackbar in Beverwijk omdat hij agressief was. Hij was onder invloed van cocaïne en verzette zich hevig. In de politiecel werd hij onwel en bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Volgens het NFI vermoedelijk door een hartafwijking in combinatie met het cocaïnegebruik. Oud-minister Bert Koenders wordt de nieuwe speciaal vertegenwoordiger van de VN in Ivoorkust. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft hem in die functie benoemd. Ivoorkust in het westen van Afrika werd tot voor kort verscheurd door bloedig politiek geweld tussen aanhangers van oud-president Bakbo en zijn opvolger Ouattara. Koenders noemt zijn nieuwe baan een zware klus. Hij was in het vorige kabinet minister voor ontwikkelingssamenwerking voor de PvdA. In het afluisterschandaal in Groot-Brittannië is nieuwe informatie opgedoken. De mobiele telefoon van de moeder van een vermoord meisje is afgeluisterd. De schandaalkrant News of the World had die telefoon aan de moeder gegeven. Het achtjarige meisje Sarah werd al elf jaar geleden door een pedofiel vermoord. Haar moeder gebruikte de telefoon voor een stichting die ijverde voor het bekendmaken van de woonplaats van pedofielen. De telefoon zou ze hebben gekregen van Rebecca Brooks, destijds hoofdredacteur van News of the World. Brooks ontkent dat ze heeft geweten van de afluisterpraktijken van haar krant. Het weer, wolkenvelden in het midden en zuiden kan tijdens opklaringen mist ontstaan.